uur. Jon van Kamp dat zijn NOS Journaal. De wedstrijd van Italië tegen Oostenrijk is geëindigd in 2-1. De viervoudig wereldkampioen won naar verlenging moeizaam van Oostenrijk... dat voor het eerst in de geschiedenis de knock fase van een Europees kampioenschap had bereikt. Italië treft op 2 juli in de volgende ronde België of Portugal. Denemarken heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het EK voetbal. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wonnen de Denen met 4-0 van Wales. Vanavond speelt Nederland om 6 uur in Hongarije in Boedapest tegen Tsjechië. Binnen het CDA Limburg leeft op sommige plekken de gedachte dat alles is toegestaan wat niet bij wet nadrukkelijk verboden is. Dat is althans een van de conclusies van de commissie Keizer in het rapport Integriteit door Identiteit. Aanleiding voor het onderzoek in opdracht van het CDA Limburg is een affaire dit voorjaar. Die leidde tot het vertrek van twee CDA-gedeputeerden en een CDA-burgemeester. Ze werden beschuldigd van belangenverstrengeling bij het beheer van het Limburgs landschap. De gouverneur van Limburg stapte op na een vertrouwensbreuk. De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, is opgestapt. De afgelopen dagen was zijn positie onder druk gekomen. Er waren foto's van hem opgedoken waarop hij zoent met zijn politieke adviseur, Gina Colladangelo. Ook Colladangelo legt haar functie neer. De twee overtraden de coronamaatregelen... omdat ze geen onderdeel uitmaken van hetzelfde huishouden. Hancock wordt opgevolgd door oud-minister van Financiën Sajid Javid. Bij een ongeluk met een luchtballon in de Amerikaanse staat New Mexico zijn vijf doden gevallen. De luchtballon vloog tegen de bovenkant van een hoogspanningskabel aan en stortte vervolgens op de grond. Vier van de inzittenden werden dood aangetroffen door hulpdiensten. Een vijfde werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Het ongeluk gebeurde bij Albuquerque, de grootste stad van de staat. Het weer, tot besluit vannacht droog en 11 tot 16 graden.